een Klomp met het NOS-journaal. Het verdrag van als Griekenland zijn grenscontroles niet verbetert. De EU heeft de Grieken drie maanden de tijd gegeven om de buitengrenzen beter te bewaken en vluchtelingen beter te registreren. Tussen de landen in het Schengengebied zijn normaal geen grenscontroles, maar een aantal landen, waaronder Nederland, controleert nu toch om mensensmokkelaars te pakken. De ANBO wil dat het kabinet de mogelijkheden onderzoekt voor een flexibele AOW en een deeltijd AOW. Uit een enquête van de bond onder 1100 werkende ouderen blijkt dat 70% voorstander is van een flexibele vorm van AOW. Bij deeltijd AOW bouwen mensen hun carrière langzaam af. Eerst één dag met pensioen, dan twee. Bij een flexibele AOW kunnen mensen kiezen of ze voor of na hun 67ste AOW krijgen. Wereldvoetbalbond FIFA heeft Jerome Valk voor 12 jaar geschorst. In die periode mag de Fransman geen werk doen wat te maken heeft met voetbal. Volgens de ethische commissie was Valk als secretaris-generaal van de FIFA betrokken bij allerlei corrupte zaken. Hij was jarenlang de rechterhand van voorzitter Sepp Blatter, die vorig jaar acht jaar werd geschorst. Het 500-euro-briefje gaat misschien verdwijnen. De Europese Centrale Bank moet kijken of het biljet kan worden afgeschaft... omdat het vooral door criminele en terroristische organisaties wordt gebruikt... en nauwelijks door consumenten. Winkels accepteren het biljet niet en het 500-euro-briefje zit ook niet in geldautomaten. Bij de WK-afstanden in Kolomna is de Rus Dennis Juskov wereldkampioen op de 1500 meter geworden. Kjeld Nuis werd op anderhalve seconde tweede. Thomas Krol pakte het brons. Eerder werd Jorien Termors wereldkampioen op de 1000 meter. Ze bleef in een baanrecord de Amerikaanse Heather Richardson en wereldrecordhoudster Brittany Bow voor. Het weer op verschillende plekken bewolkt, maar vanuit het zuidoosten steeds meer zon. Het is een graad of 5. Vannacht op veel plekken lichte vorst. Morgen meer bewolking en tot de avond droog. Dit was DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A15 Gorkum richting Nijmegen door een ongeluk met vrachtwagens tussen afrit Leerdam en Geldermalsen. 7 kilometer file, de weg is weer vrij. A16 Rotterdam richting Breda bij Dordrecht Centrum 5 kilometer file. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht 5 kilometer. Een ongeluk op de A27 Almere richting Utrecht. Nu 20 minuten vertraging tussen knooppunt Eemnes en Beeldhoven. De weg is weer vrij. Op de A28 aansluitend richting Utrecht tussen Soesterberg en de Uithof 7 7 kilometer file. A27 Almere richting Gorkum tussen Beeldhoven en Knoop Lunette 5 kilometer file.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 En ik kan u garanderen dat is meer dan genoeg. En ons recept voor het komend weekend... De column van Nel Kerkman en in het tweede uur het weer voor het komend weekend. En natuurlijk het Zandvoort nieuws. En ik heb heel veel lekkere muziek voor u uitgezocht. Mijn naam is Hans Wassenaar. Veel luisterplezier. kanjer Michael Jackson met Will You Be There... ga ik door met een andere kanjer. Cliff Richard met De Volgende Keer, ofwel The Next Time. One, two, three, four. One, two, three, four.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 De 12e, gratis taxatiedag Zilver en Juwelen, Zandvoorts Museum, van 12 tot 5. De 14e, Jazz in Zandvoort met Marco Kegel in Theater de Krocht, aanvang 14.30 uur. De 19e, Stand-up Jazz met trompetiste Saskia Laro in Krankcafé XL, aangang half negen s'avonds. En Gallery de Wachtkamer, permanente expositie... 24 kunstenaars in de Jupiter Plaza. Vrijdag, zaterdag en zondag van 12 tot 4. before got mad and close the door. But you said, child, just once more. I chose you for the one. Now we're having so much fun. You treated me so kind. I'm about to lose my mind. You made me so. Cause you came and you took control. You touched my very soul. You always showed me that loving you is made me so very happy. Ik wil als vaste onderdeel in Zandvoort draai door, maar dan anders eigenlijk een eh, nieuw item introduceren en wel het gedicht van vandaag. gedicht van vandaag heet Heftig. Brandend, heet verlangen. Gevoelens, onvervuld. Handen heftig tastend. Contouren, volgend vol ongeduld. Zinnen prikkelende gedachten. Aanzettend tot overmoed. Hete, bezweten lijven. Een brandende blos op de toet. Hete, passievolle liefde. Lijven omstrengeld in een gloed Opzwepend tot het allerhoogste, heftig tintelend het bloed. Machtig zo te beminnen, lustig dartelend met elkaar. S'morgens vroeg beginnen, s'avonds laat pas klaar.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 Pour toute la planète, je voulais, j'espérais que la paix règne en mettant ce soir de Noël. Mais tout a continué, mais tout a continué, mais tout a continué. Non, non, rien n'a changé, tout, tout a continué. que non, non, rien n'a changé. Tout, tout a continué. Non, non, rien n'a changé. Tout, tout a continué. Moi je pense à l'enfant entouré de soldats. Moi je pense à l'enfant qui demande pourquoi tout le temps. que j'avais demandé, si l'histoire d'un soleil que j'avais espéré, si l'histoire d'un amour que je croyais vivant, si l'histoire d'un beau jour que moi, petit enfant, je voulais très heureux pour toute la planète. Je voulais, j'espérais que la paix en ce soir de Noël. Mais tout a continué, mais tout a continué, mais tout a continué. Valentijn High Tea bij Tante Ali op Kasteel Keukenhof in Lisse. Op zaterdag 13 en zondag 14 februari kunt u in restaurant Tante Ali genieten van een heerlijke Valentijn High Tea. Chefkok Dave Weijers zal dan weer verschillende heerlijkheden in eigen keuken voor u bereiden. Aanvangstijd zelf te bepalen bij reservering. De prijs van deze high tea bedraagt 27,95 per persoon. Minimaal twee personen. U kunt reserveren via 0252 750 690 of info Mrs. Applebee, please hear my plea. Don't you know that anyone can change? Mrs. Applebee? and for Marie, I'd even swim the sea. Mrs. Appleby. Mrs. Apple. gauw Valentijndag is... ga ik even een ode brengen aan de vrouw. En dat doen eigenlijk Nick en Simon met mij samen. Voordat we naar de column van Nel Kerkman gaan... wil ik nog even Neil Diamond met Song Song Blue. to the blues now and then. But when you take the blues and make a song, you sing them out again. You sing them out again. Song, song, blue, weeping like a willow. Song sleeping on my pillow. Funny thing, but you can sing it with a cry in your voice. And before you know it, get to feeling good. You simply got no choice. subject to the blues now and then. But when you take the blues and make a song, you sing them out again. De, column, van de week, van, van Nel Kerkman. Volgens mij is februari een maand van tegenstellingen. Vrolijkheid en verdriet wisselen elkaar snel af. Na een gezellige verjaardag van mijn man kreeg ik kort daarna het bericht van het overlijden van een hele lieve vriendin. Echt heel onwerkelijk en niet te bevatten. Dat je van het een op de andere dag iemand die je zo dierbaar is, moet missen. Maar helaas, het leven gaat door met zijn vele ups en downs. Het carnaval is achter de rug en de paaseitjes liggen al sinds december in de winkels. Een vroege Pasen dit jaar. Niet echt gunstig voor het toerisme. Ook de seizoengebonden strandtenten hebben hun eerste storm geïncasseerd. Het bewijs is geleverd. Ze zijn stormvast. Laat het voorjaar maar komen, ik heb er zin in. Het nieuwe Chinese jaar is op 8 februari begonnen. Het is het jaar van de aap. En als ik het voorspellingen mag geloven, wordt het een jaar met verrassende wendingen. Zo is er op politiek gebied veel te verwachten. Alleen staat er niet bij of het landelijk of lokaal gebied is. Het kan natuurlijk alle twee, want het rommelt flink. De rest van de voorspellingen laat ik me waaien. Want ook dat ziet er niet best uit. Verder heeft februari nog meer in petto. Op 14 februari is het Valentijnsdag. De dag van de romantiek waar geliefden elkaar extra aandacht geven. Deze dag is in het jaar 496 door een pauze in het leven geroepen. Pas in de jaren 90 is deze commerciële dag naar ons land overgewaaid. Verder heeft februari een extra dag in verband met het schrikkeljaar. Dus pluk deze dag en maak er iets gezelligs van. Een niet zo bekende gezegde voor schrikkeldag is... heeft februari 29 dagen, dan mogen de meisjes de jongens vragen. Eind februari zijn de kinderen in Zandvoort weer de baas. En wordt de kinderburgemeester 2016 voor een week geïnstalleerd. Een grote verrassing wie de Amsketen omgehangen krijgt. Ook worden er spannende, leuke en creatieve activiteiten in deze week aangeboden. Niemand hoeft zich in februari te vervelen. Nel Kerkman Afgelopen woensdag zou een Zandvoortse huisarts door een van zijn patiënten met een belg aangevallen zijn. De gewaarschuwde politie was snel ter plaatse en trof daar een duidelijk verwarrende man aan. Hij werd direct aangehouden. De agenten zijn met de man naar de crisisdienst van de GGZ gereden. Daar werd hij onderzocht en is direct gedwongen opgenomen. wanted to give her everything flowers, presents, and most of all, a wedding ring. He saw a sign for a stock car race, a thousand dollar prize it read. He couldn't get Laura on so to her mother, Tommy said, Tell Laura I love her. Tell Laura I need her. Tell Laura I may be late. I've something to do that cannot wait. He drove his car to the racing ground was the youngest driver there. The crowd roared as they started the race. Round the track they drove at a deadly pace. No one knows what happened that day. How his car overturned in flames. But as they pulled him from the twisted wreck, with his dying breath, they heard him say, Tell Laura I love her. Tell loss for Laura. He lived and died.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 En u kan het recept nakijken bij, op Facebookpagina Muziek Boulevard Live. Ja, wat zullen we eten? Ja, wie kan dat weten? Wie is de man die mij dat zeggen kan? De Groenteman. Onthoud het goed. Onthoud Vandaag in de Groenteman boerenkoolstoof met chorizo. Met de kruidige Spaanse worst, knoflook en ui is deze wintergroente bijna niet meer Hollands te noemen. Wat je nodig hebt voor twee personen, een halve kilo kruimelige aardappelen, 125 gram chorizo, een teen knoflook, een halve ui, een halve eetlepel olijfolie, 1 theelepel paprikapoeder, 250 milliliter rundervleesbouillon en 250 gram boerenkool. Schil de aardappelen en snijd ze in kleine blokjes. Snijd de chorizo in stukken en snijd de knoflook fijn. Snijd de ui in halve ringen. Verhit de olie in een hapjespan en bak de chorizo 4 minuten op middelhoog vuur aan. Schep regelmatig om. Haal de chorizo met een schuimspaan uit de pan en zet even weg. Fruit in het achtergebleven bakvet de knoflook 1 minuut. Voeg de ui en het paprikapoeder toe en fruit nog 3 minuten door. Doe de aardappelen samen met de bouillon bij de ui. Breng aan de kook, doe de deksel op de pan en laat 10 minuten zachtjes doorkoken. Voeg de boerenkool toe en laat nog 5 minuten zachtjes koken zonder deksel op de pan. Doe de chorizo erbij en warm nog 2 minuten mee en serveer het dan. Eet smakelijk. spelen wij een sportpubquiz. In drie rondes van 25 vragen zal er worden uitgemaakt... welk team zich de sportkenner van 2016 mag noemen. Laat de strijd maar beginnen. De vragen worden getoond op een groot scherm... En weet jij alles van de Olympische Spelen?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 en het teams van maximaal vier personen. En het kost 2,50 per persoon. De tijd om 9 uur vanavond. De kosten zijn 2,50 zoals ik al vermeld heb. En de telefoonnummer is 023 5713 546. En de website www.cafekoper.nl. En het is bij Café Koper Kerkplein nummer 6. En het eerste uur is alweer omgevlogen. En ik wil eigenlijk, we willen allemaal, denk, denk iedereen... ambition, freedom. En dat is Nicole zingt daarover. wünsche ich mir ein bisschen Frieden, ein bisschen Träumen und dass die Menschen nicht so oft weinen.